De zaak is zeven jaar geleden afgekocht door het slachtoffer 16.000 euro te betalen. Het slachtoffer is inmiddels 76 jaar. De Nationale Recherche heeft een grote drugsvangst gedaan in Rotterdam. In een woning op de 29e etage van een woontoren werd 82 kilo cocaïne ontdekt. Er zijn vijf mannen gearresteerd. Op het moment van de inval zaten ze letterlijk met hun vingers in de cocaïne, zegt de recherche. De zogeheten vogelaarheffing moet worden terugbetaald aan de woningcorporaties. Dat heeft de rechtbank in Utrecht bepaald. Dit betekent dat 150 miljoen euro moet worden teruggestort. De heffing was bedoeld voor de achterstandswijken, maar moest door alle woningcorporaties worden afgedragen. De corporaties vonden dat onrechtvaardig. De officieren van justitie in het proces tegen PVV-leider Wilders worden niet vervangen. Dat heeft de Haagse rechtbank bepaald in een kort geding. De benadeelde partijen hadden nieuwe aanklagers geëist. Ze vinden dat het OM ten onrechte vrijspraak heeft geëist. Daarmee zou het zich niet hebben gehouden aan de opdracht van het Hof om Wilders te vervolgen. Maar de Haagse rechtbank gaat daar niet in mee. Nederlanders zijn dit jaar opnieuw minder met vakantie gegaan. Volgens het continu vakantieonderzoek daalde het aantal vakanties door de crisis tot ruim 36 miljoen, een half procent minder dan een jaar geleden. Het treinverkeer bij Schiphol was vanochtend ontregeld door rookontwikkelingen in het station van de luchthaven. De NS vermoedt dat de rook vrijkwam door vastgelopen remmen van een treinstel. Uit voorzorg werden de trein en een deel van het station ontruimd. Het weer aan de noordkust kans op een winterse bui, later ook in Zeeland. Op andere plaatsen zon en wolkenvelden, het wordt ongeveer 2 graden.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 Hanging out with the male friends. Listen, somebody's gonna hurt you the way you love to keep hurting me. we're saying, oh, oh, Sheila. Let me love you till the morning comes. Oh, oh, Sheila. solid, baby, just you wait and see.